Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Premier Rutte heeft een toespraak gehouden over 9-11. Op 11 september 2001 werden aanslagen gepleegd op meerdere plekken in Amerika. You only have to mention the date. And people instantly flash back to that day in 2001, 20 years ago. Morgen zijn de aanslagen 20 jaar geleden. Rutte zegt dat de wereld sindsdien blijvend is veranderd. But giving in to cynicism and fatalism is the last thing we should do. We owe it to the victims of 9 11, to our veterans, and to our future generations to continue protecting our way of life. Hij hield zijn toespraak tijdens een herdenking in de Grote Kerk in Den Haag. Die is een dag naar voren gehaald omdat het morgen Open Monumentendag is. Het gaat mis met de zorg in ons land. Daarvoor waarschuwen 20 zorgorganisaties in een open brief. Ze vinden dat de politiek snel met geld moet komen... en noemen het personeelstekort het grootste probleem in de zorg. Flink schrikken in Enschede gisteravond. Daar sloeg de bliksem in bij een voetbalveld. Eén speler moest naar het ziekenhuis. Volgens de club is hij oké. Deze man stond ook op het veld. Ik voelde bij mijzelf voelde ik een enorme schok door mijn been heen... tot of mijn middel en een dikke pijnscheut. En ik zag mensen om mij heen met precies hetzelfde. Dan gaat alles gewoon op zwart en rennen eh, richting eh, eh, bedekking. De amateurclub houdt vanavond een bijeenkomst voor spelers. Feest in Denemarken vandaag. Alle coronaregels zijn afgeschaft omdat een groot deel van de bevolking al is gevaccineerd. Je kan dus weer gewoon de club in zonder coronapas en je hoeft ook nergens meer een mondkapje op, zegt deze Deense viroloog. It would still be recommended but not enforced. When I walk around Copenhagen um, hardly anybody is wearing face masks at the moment. And so um... I guess we're coming back to a pretty um, free society again. Mondkapjes worden dus nog wel aangeraden, maar zijn niet meer verplicht. Deze regering zegt dat er wel weer maatregelen ingevoerd kunnen worden als de situatie toch weer uit de hand loopt. Het weer, de zon schijnt af en toe door de wolken heen vandaag. Vanmiddag steeds meer kans op buien, er kan ook onweer bij zitten en hagel. Er kan veel regen vallen in korte tijd. Iets minder warm, ongeveer 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Door een ongeluk staat er file op de A10, de ring van Amsterdam bij Amsterdam Slotenvaart.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 Take me to New York, I'd love to tight. Like the way he's speaking, his confidence is peaking. Don't like his baggy jeans, but I'm going to like what's underneath it. And no, I ain't been to MIA. I heard the Cali never rains, and New York's wide awake. First, let's see the West End. I'll show you to my bedroom. I'm liking this American boy, American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday. cafe. Let's go on subway. Take me to your hood. I've never been to Brooklyn and I'd like to see what's good. Dressed in all your fancy clothes. Sneakers looking fresh to death. I'm loving show toes. Walking that Talk that slick talk. liking this American boy. American boy. Take me on a trip. I'd like to go someday blood Killing them in the UK.